uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Dat komt doordat er dit jaar al zo'n 6000 Syriërs zijn binnengekomen... terwijl eerdere vluchtelingen uit vooral Eritrea ook nog geen plek hebben. Volgens Teven is de rek er volledig uit... en bespreekt hij opvangmogelijkheden met de ministers Hennis van Defensie en Blok van Wonen. Maar de meeste kazernes zitten al vol en de doorstroming naar woningen stokt. Steven zegt dat hij zich nu gedwongen voelt om ook onconventionele maatregelen te nemen, om alle asielzoekers goed op te kunnen vangen. Hij denkt aan logeeradressen bij mensen thuis of het onderbrengen van vluchtelingen bij familieleden in Nederland. De twee Nederlandse artsen die in Afrika mogelijk besmet zijn geraakt met ebola zijn terug in Nederland. Ze zijn aan het begin van de avond geland op Schiphol. Dat meldt de Lionheart Foundation waarvoor ze in Sierra Leone waren. Ze worden overgebracht naar een geïsoleerde afdeling van het Leids Universitair Medisch Centrum. Daar wordt bekeken of ze ziekteverschijnselen hebben. Zo niet, dan mogen ze naar huis. De twee hadden contact gehad met mensen van wie later bleek dat ze ebola hadden. Bierbrouwer Sepp Miller heeft de eigenaren van Heineken onlangs benaderd met het aanbod het Nederlandse bedrijf over te nemen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Sepp Miller is de op één na grootste bierbrouwer ter wereld en heeft, heeft in Nederland grols in handen. Het zou de familie Heineken een aanzienlijk belang hebben aangeboden in het nieuw te vormen bedrijf, maar die hebben dat afgeslagen. Een woordvoerder van Heineken wil niet inhoudelijk reageren. Zo'n 1500 mensen hebben elkaar op de Dam in Amsterdam met tomaten bekogeld. Het tomatengevecht was een protest tegen de Russische boycott van Europese groenten en fruit. De actie was georganiseerd door vier jonge Amsterdamse ondernemers... die met het Tomato Fest de groentetelers een hart onder de riem wilden steken. Tegen een marktconforme prijs hadden ze de 200.000 tomaten opgekocht die over de Dam vlogen. Dan nog het weer. In het noordoosten veel wolken en mogelijk motregen.